Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De FNV mag het openbaar vervoer in Utrecht en Amsterdam morgenochtend platleggen. De rechter verbiedt de actie niet. Daardoor rijden er morgenochtend in en rond Amsterdam en Utrecht nauwelijks bussen, trams en metro's. De FNV voert actie uit protest tegen het loonakkoord voor rijksambtenaren. De actie duurt tot half negen, daarna gaan de medewerkers weer aan het werk. Qbus, dat is het vervoersbedrijf in Utrecht, had een kort geding aangespannen tegen de FNV om de actie te voorkomen. Volgens het bedrijf zal de actie tot de verkeerschaos leiden. En Cubus vindt ook dat het geen partij is in het conflict tussen de FNV en de overheid. Zeker 30 managers van Volkswagen zouden hebben geweten van de fraude met de software in dieselmotoren. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zijn het er mogelijk nog meer. Ze worden allemaal voorlopig geschorst. Volkswagen spreekt het bericht tegen. Het bedrijf heeft steeds gezegd dat waarschijnlijk een kleine groep werknemers betrokken is geweest bij de fraude. Door de fraude-software haalden de dieselauto's betere resultaten bij het testen van de uitlaatgassen. Er is de komende vier jaar 400 miljoen euro extra nodig voor het onderhoud van rivieren, kanalen en bruggen en sluizen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. En als het onderhoud niet wordt uitgevoerd zal dat leiden tot hinder voor het scheepvaartverkeer, zegt de Kamer. Minister Schultz onderkent het probleem en ze zoekt er budget voor. Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor de brand in een seniorenflat in Nijmegen in februari. Daarbij kwamen vier mensen om. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat de brand is veroorzaakt door nalatigheid. De brand verspreidde zich via een schacht. Die was niet volgens de regels gebouwd. Maar omdat, meer dan, omdat dat meer dan drie jaar geleden is, is die overtreding verjaard. Het weer. Bewolkt, op veel plaatsen af en toe regen. Vanavond wat droger, maar er kan nog regen vallen. Temperatuur vannacht tussen de 2 en 6 graden. Morgen bewolkt en weer regen en 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Radstad staan 38 files, groot voor 135 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Knoop het Eemnes 10 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10, daar staat 5 kilometer file tussen Nieuwendam en Oost-Zanerwerf. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost 10. En op de A16 Rotterdam in de richting Breda. Daar staat 11 kilometer tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder. Op de A27 van Almere richting Utrecht. Daar staat na een ongeluk tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 4 kilometer.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 There's nothing to say, no more games left to play. What am I doing this for? And who's keeping score? Well, now it's too late, Cause you give my bed. Zip Out of My Bed hier bij ZFM. Een paar minuten voor een nieuwe Stef en Stijn.